Drie uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De VS stuurt duizenden extra militairen naar het Midden-Oosten. Aanleiding is de oplopende spanning met Iran, meldt het Pentagon. Vorige maand werden ook al extra troepen naar de regio gestuurd. Volgens de waarnemend minister van Defensie... moeten de troepen de belangen van de VS in de regio beschermen... en is Amerika niet uit op een conflict. Ondertussen verslechtert de relatie tussen Iran en de VS. Gisteren maakte Iran nog bekend meer uranium te gaan verrijken... Ook houdt de VS Iran verantwoordelijk voor de incidenten met twee olietankers in de Golf van Oman. Iran ontkent alle betrokkenheid. De Technische Universiteit Eindhoven stelt nieuwe vacatures voorlopig alleen nog open voor vrouwelijke sollicitanten. Het gaat om een proef van anderhalf jaar en is bedoeld voor wetenschappelijk personeel. De universiteit hoopt met de maatregel de man-vrouw verhoudingen binnen de wetenschappelijke staf meer in balans te krijgen. Naast het sollicitatievoordeel krijgen de vrouwelijke wetenschappers ook 1000 euro voor onderzoek en een mentor. Volgens de rector van de Eindhovense Universiteit hebben eerdere maatregelen te weinig opgeleverd... en zullen er alleen nog mannen worden aangenomen als er echt geen geschikte vrouwen reageren. Bij een schietpartij in Amsterdam is gisteravond een nog onbekend persoon om het leven gekomen. Slachtoffer werd neergeschoten in de Papaverweg in het noorden van de stad. Hulpdiensten hebben nog een reanimatiepoging gedaan, maar dat was tevergeefs. vergeefs. De dader zou er vandoor zijn gegaan in een zilverkleurige auto. Volgens stadszender AT5 is de auto teruggevonden in Zaandam. Rick Brink uit Harderberg is verkozen tot minister van Gehandicapte Zaken. Dat gebeurde tijdens een televisieuitzending van Omroep KRO en CRV. De fictieve ministerspost is bedacht door presentatrice Luciel Werner... en moet leiden tot meer aandacht voor gehandicapten. Brink zit zelf in een rolstoel en is al jaren actief in de lokale politiek. In zijn nieuwe rol mag hij voorstellen doen en meediscussiëren over nieuwe wetgeving. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen wordt het weer zomers warm, 23 tot 29 graden... met in de middag in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. 37 van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe lief. Dank je wel.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 No. Ram it in a dance hall in a, in a nation. You never know, say that I mistook me at the boom shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. So you said that I'm a Yankee, I go reaching out the top.